een Klomp met het NOS-journaal. Bij hem uit, toen de brandweer aankwam, waren de twee bewoners en hun hond al overleden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd, onder meer om uit te sluiten dat de brand is aangestoken. De Amerikaanse presidentskandidaat Hillary Clinton vermeed kritiek op Wall Street en de grote banken tijdens betaalde gastoptredens. Bij investeringsbank Goldman Sachs sprak ze onder meer over de oorzaken van de economische crisis en de maatregelen die zijn genomen. Daar kreeg ze honderdduizenden dollars voor. Van die snabbels zijn nu stukken uitgelekt waarin woordelijk staat wat ze gezegd heeft. Clintons oud-rivaal Bernie Sanders verweet haar dat ze te veel banden heeft met de grote zakenbelangen... om daartegen te kunnen optreden als ze president wordt. Amerika en Rusland hebben overlegd over de oorlog in Syrië. Zoals verwacht werd er geen doorbraak bereikt. Wel zijn er volgens de Russische minister Lavrov interessante ideeën besproken. Binnenkort wordt er verder gepraat. Behalve Rusland en de VS waren ook Saoedi-Arabië, Turkije, Qatar en Iran bij het overleg in Zwitserland aanwezig. Iraakse troepen zouden op het punt staan een groot offensief te beginnen tegen IS in de noordelijke stad Mosul. Verschillende media in Turkije en Irak melden dat, maar officiële bronnen zeggen er nog niks over. Gisteren hebben zich al wel enkele honderden commando's verzameld rond Mosul, de laatste grote stad in Irak die nog in hand is van IS. Het Iraakse leger bereidt al maanden een aanval voor om de stad te heroveren op de terreurgroep. De afgelopen twee weken zijn er ook meer luchtaanvallen uitgevoerd op IS-doelen. Volgens de internationale coalitie zijn er meer dan 50 bombardementen geweest. Het weer is op de meeste plekken bewolkt en het blijft wel droog. Het koelt af naar 6 tot 10 graden. Overdag veel zon en behoorlijk warm voor de tijd van het jaar... met temperaturen van 17 tot lokaal 20 graden.